Alleen essentiële winkels mogen open deze lockdown. Supermarkten, bakkers en drogisten bijvoorbeeld. Maar bij ketens als de HEMA, Action en Vibra worden ook zulke spullen verkocht en dus gaan die ook open. De grootste werkgeversorganisatie van ons land snapt dat wel. Ik begrijp ondernemers die eh, echt wel naar de regels kijken en dan denken, nou, maar dit kan wel. Dat ze dat, eh, dat, ze dat willen doen, ja, dat begrijp ik. Maar veel partijen in de Kamer begrijpen er juist niets van, omdat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven en het niet eerlijk is voor andere winkels. Nou, veel winkels dicht dus en scholen vanaf vandaag ook. Maar een kinderarts die ook in het OMT zit, dat het kabinet adviseert, snapt er helemaal niks van dat het kabinet het heeft besloten. Dat is gewoon echt heel erg opmerkelijk. En weet je, het, het gaat erom dat, dat de schade die wij aanrichten aan deze kinderen gewoon veel te groot is. Niet alleen emotionele schade, maar ook lichamelijke schade. En dat kunnen we die kinderen niet aandoen. In een debat in de Tweede Kamer gisteren waren veel partijen ook helemaal niet blij met de dichte scholen. Ze zijn bang dat vooral kwetsbare kinderen een achterstand oplopen. Het kabinet kijkt wel of scholen misschien toch iets eerder open kunnen dan 18 januari. Om de boel toch nog een beetje vrolijk af te sluiten... werd op veel scholen gisteren nog gauw even kerst gevierd. Op een school in Goes koken de leerlingen normaal gesproken... een uitgebreid diner voor alle ouders. Nou, dat kon nu dus niet. En dus werd er maar een drive-thru geopend. Het was heel spannend of we alle eten... want we hebben er best wel tijd aan gewerkt en het eten klaarmaken. We waren wel bang inderdaad dat de mensen het niet meer konden afhalen. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. En naast allerlei hapjes kregen alle trotse ouders zelfgebakken oliebollen mee. Uitgereikt met een lange stok. Ik heb gewoon echt een heel warm kerst gevoel, we staan buiten, maar we voelen ons gewoon heel warm. Het weer, de mist gaat weg en de zon komt erbij. Alleen in het noorden en langs de kust blijft het lang grijs. Het wordt 6 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen en zuidwesten van het land komt lokaal nog dichte mist voor.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 Daarover wordt nu overlegd. De Rooms-Katholieke kerken houden vanwege de strenge lockdownregels dit jaar geen publieke vieringen op kerstavond. De bisschoppen willen voorkomen dat veel mensen zich dan gaan verplaatsen. En op de Marshall-eilanden midden in de Stille Oceaan is een boot aangespoeld met bijna 650 kilo cocaïne aan boord. Spoelen daar vaker drugs aan op die eilanden, maar nooit eerder was het zoveel. De boot was waarschijnlijk al een tijdje op drift, zeggen de autoriteiten. Het weer geregeld zon en 6 tot 11 graden. Vanavond meer bewolking en ook regen. Well, you know Dasher and and Prancer and Comedy But do you recall the most famous reindeer of all? Is it Herman? No. Is it Sherman? No. Is it Eddie? Is it Freddy? Oh, no, no, no. Is it Elton?